van 6 uur. Dit is Renate Ever. Nederlanders zijn positiever over de Europese Unie, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. 46 vindt het EU-lidmaatschap een goede zaak. Begin dit jaar lag dat percentage nog op 39. Op de vraag of Nederland uit de Unie moet stappen, zegt 15 ja. Mensen die betrokken waren bij de inzet van de boekraket in Oekraïne kunnen bescherming of strafvermindering krijgen als ze willen getuigen. Het heeft hoofdofficier Westerbeke gezegd in Nieuwsuur. Getuigen die gevaar lopen kunnen gebruik maken van beschermingsprogramma's. Zo hebben Oekraïne en Australië mogelijkheden om getuigen een nieuwe identiteit te geven, zei Westerbeke. Arbeidsmigranten uit Marokko en Turkije en ouderen met een Surinaams-Hindoestaanse achtergrond zijn veel vaker dement dan autochtone Nederlanders. Dat staat in een promotieonderzoek van een neuropsycholoog, schrijft de Volkskrant. Volgens de promovenda spelen verschillende factoren daarbij een rol, zoals genetische aanleg en hun sociaal-economische status. Binnenkort kunnen in alle printers van HP ook weer inktpatronen van huismerken. Sinds een software-update konden op sommige apparaten alleen nog originele HP-cartridges worden gebruikt. Maar na klachten van consumenten draait HP dat nu terug. De inktpatronen van HP zelf zijn een stuk duurder dan die van huismerken. Opnieuw maakt een Nederlandse regisseur kans op een Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Die Idol van de Palestijns-Nederlandse regisseur Abu Assad is door de Palestijnen ingestuurd voor deze belangrijke filmprijs. Frankrijk heeft een film van Paul Verhoeven ingestuurd, Nederland eentje van Paula van der Oest. Of een van de films ook wordt genomineerd, maakt de organisatie van de Oscars in januari bekend. Het weer, veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten eerst nog zon. Middagtemperatuur tussen 17 en 22 graden.